uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet trekt structureel 100 miljoen euro extra uit voor onderwijs. Dat zou blijken uit de voorjaarsnota. Volgens bronnen rond het kabinet kunnen scholen en universiteiten jaarlijks op dit bedrag rekenen. Het onderwijs krijgt meer geld omdat er meer leerlingen en studenten zijn dan was geraamd. Een deel van het bedrag zou bedoeld zijn voor de stimulering van techniekonderwijs, exacte vakken en ICT. Die zijn volgens het kabinet belangrijk voor de toekomst van Nederland. De verkiezingen in Spanje lijken te zijn gewonnen door de sociaaldemocraten van premier Sanchez. Zijn partij groeit van 23 naar ongeveer 29 procent van de stemmen. Samen met de radicaal linkse partij Podemos heeft Sanchez geen meerderheid. Dat betekent dat hij voor een linkse meerderheid is aangewezen op Catalaanse en Baskische separatisten. De nieuwe rechtspopulistische Vox-partij kreeg meer dan 10% van de stemmen... en maakt zijn debuut in het Spaanse parlement. De conservatieve Partido Popular, in 2016 nog de grootste, wordt gehalveerd. Amsterdam stelt een taskforce samen om incidenten met handgranaten en andere explosieven aan te pakken. Sinds 2018 worden er steeds meer explosieven gevonden en neemt ook het aantal plofkraken toe in Amsterdam. Vanochtend was er nog een plofkraak in de wijk Nieuw-West. Ook werd een handgranaat aangetroffen bij een coffeeshop aan de Brouwersgracht. De Britse minister van Cultuur heeft een voorlopig exportverbod afgekondigd... voor een zeldzame tekening uit de 16e eeuw. Het gaat om een werk van de Nederlandse kunstenaar Lucas van Leiden. De tekening van een staande man met zwaard wordt binnenkort geveild. Britse kunstinstellingen krijgen tot half juli de tijd... om 13 miljoen euro te verzamelen om het werk te kopen. De cultuurminister zegt alles binnen zijn mogelijkheden te willen doen... zodat de tekening in het Verenigd Koninkrijk blijft. Het weer, het blijft droog, maar vannacht kans op mistbanken en voorstaande grond. Overdag bewolking en kans op een bui. De temperatuur komt uit tussen de 13 en 16 graden. En het is minder fris dan vandaag.